Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het proces voor de dood van Mitch Henriquez, dat vandaag verder gaat... is een parlementariër uit Aruba aanwezig. Ze wil zien of de rechtszaak wel eerlijk verloopt... omdat ze het gevoel heeft dat de verdachte agenten... de hand boven het hoofd wordt gehouden. De Arubaan Mitch Henriquez overleed in 2015... nadat hij door agenten in Den Haag tegen de grond was gewerkt. President Trump heeft de gifgasaanval van dinsdag in Noordwest-Syrië scherp veroordeeld. Hij sprak van een gruwelijke daad die niet kan worden getolereerd. Hoe Amerika erop zal reageren, zei Trump er niet bij. De Amerikaanse VN-ambassadeur dreigde gisteren met eenzijdig ingrijpen in Syrië, maar daar zei Trump niets over. Wel zei hij dat zijn houding tegenover president Assad ingrijpend is veranderd. In Tilburg is een restaurant door brand verwoest. Het gaat om all-you-can-eat restaurant Etenstijd aan de rand van de stad. Het vuur ontstond rond kwart over acht, vermoedelijk in een frietpan in de kinderkeuken. Alle 175 gasten werden geëvacueerd. Iedereen is veilig buitengekomen. Wel hebben drie mensen rook ingeademd. Na verloop van tijd besloot de Tilburgse brandweer het gebouw gecontroleerd uit te laten branden... om onnodige rookoverlast te voorkomen. Aan het begin van de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. In de eredivisie hebben Feyenoord en Ajax allebei hun wedstrijden gewonnen. Feyenoord versloeg Go Ahead Eagles met 8-0. Ajax was in eigen huis met 4-1 te sterk voor AZ. ADO Den Haag won in de strijd tegen degradatie drie belangrijke punten... door in Tilburg met 2-1 te winnen van Willem II.